Goedemorgen, ik ben Dielke Eerstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten moeten voorlopig nog wel even afstand houden. Volgens onderwijsminister van Engelshoven is op het mbo, hbo en de universiteit niet genoeg ruimte... om allemaal anderhalve meter uit elkaar te kunnen zitten. En ook het testen schiet niet echt op. Niet genoeg studenten steken voor hun college een zelftestwattenstaafje in hun neus. En dus kan het afstand houden nog niet worden losgelaten. Het kabinet hakt half augustus een knoop door over hoe het eraan toe gaat in het nieuwe schooljaar. Er zijn al best wel tips binnengekomen over Tanja Groen. Zij verdween in de jaren 90 na een studentenfeestje. Tot de dag van vandaag is niet duidelijk wat er met haar is gebeurd. Vorige week opende misdaadverslaggever Peter R. Vries een tiplijn. En hij is blij met hoe goed er al wordt meegedacht. Voor de gouden tip ligt een groot geldbedrag klaar. Vlak voor je het vliegtuig instapt nog even gauw chocola, sigaretten of een fles gin kopen is er nu even niet bij. Alle Sea by Fly winkels staken het komende uur omdat ze niet blij zijn met hun nieuwe CAO. De vakbond wil dat er voor de werknemers betere werkafspraken worden gemaakt. Je hoeft het niet te vertellen, maar we willen het wel van elkaar weten of je gevaccineerd bent tegen corona. Nieuwsuur deed een enquête en een meerderheid vindt het belangrijk om te weten of hun familie, vrienden en huisgenoten geprikt zijn. Dat horen ze ook graag van mensen met een contactberoep. Deze kapster is niet geprikt, en ze begrijpt het als mensen niet door haar geknipt willen worden. Ik ben er ook gewoon eerlijk over. Dus als iemand het niet fijn zou vinden dat ik niet gevaccineerd ben... en ja, die, die, die heeft liever een kapsel die wel gevaccineerd is. Dan zullen we er alles aan doen om, uh, om proberen te veranderen in de agenda. Zodat er iemand boven de stoel kan staan die wel gevaccineerd is. En als degene zich daar prettig bij voelt, dan doen we dat zeker. Vanwege privacy is niemand dus verplicht om aan iemand anders te vertellen of je gevaccineerd bent of niet. Het weer op de meeste plaatsen blijft het droog en de zon komt er steeds vaker doorheen. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit weekend warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog altijd file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam.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 Soit tu me comprends, sinon tu tailles. Soit je me taille ou tu tapes au-dessus de la mêlée, pas de batte. Monsieur, que voulez-vous, que voulez-vous Non, mais de quoi je me mêle Je veux de l'air, avec toi je m'emmène. Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non, y a pas de repère. Chérie, coucou, fais-moi mm, mm, mm. Je veux le bifton, pas de beau ma photo. Fais-moi hum, hum, pas de beaucoup, Appelle-moi Kataléa, mea, Mm. Ah, hum, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appelle-moi Kataléa, mea ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouquet est trop dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner?